Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De Griekse regering heeft de Europese Unie om hulp gevraagd... bij de aanpak van het vluchtelingenprobleem. De VN heeft hevige kritiek op de manier waarop Griekenland het probleem aanpakt. De VN deed een dringend beroep op Griekenland om in te grijpen... in de totale chaos op de Griekse eilanden. Als reactie daarop zei premier Tsipras dat zijn land het niet alleen kan oplossen. Een grote bosbrand in het westen van Spanje heeft tot nu toe meer dan 5000 hectare in de as gelegd. Ongeveer 1600 mensen zijn geëvacueerd. Ook twee campings in het gebied zijn ontruimd. De brand brak gisteren uit bij de grens met Portugal. Meer dan 300 brandweermensen zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Het blussen wordt bemoeilijkt door de harde wind. De autoriteiten denken dat de brand is aangestoken. De Belgische nucleaire waakhond heeft vier werknemers van de kerncentrale in Tihange geschorst. Ook moeten alle medewerkers verplicht een cursus volgen om de veiligheidscultuur te vergroten. De maatregelen worden genomen na een reeks incidenten in korte tijd. De nucleaire waakhond zegt dat er nonchalant wordt gewerkt... en dat er een krachtig signaal nodig is om dat tegen te gaan. Als de eigenaar van de kerncentrale in Tianj niet met een verbeterplan komt... bestaat het risico dat de kerncentrale wordt stilgelegd. Centraal-Europa zucht onder de hitte. In Duitsland is vandaag opnieuw de recordtemperatuur van 40,3 graden Celsius gemeten. Dat gebeurde in Beieren. Eerder deze week werden al maatregelen genomen in de Rijksdag in Berlijn. De glazen koepel van het gebouw werd afgesloten voor toeristen... omdat er temperaturen van bijna 50 graden werden gemeten. In het oosten van Frankrijk zijn waarschuwingen afgegeven vanwege de hoge temperaturen. En ook Britse reisbureaus raden het Britten aan die naar het vasteland komen... om rekening te houden met de hitte.